Kees Groot met het NOS-journaal. Op de rampplek lucht MH17 zijn vandaag opnieuw menselijke resten gevonden. Die lagen op plekken waar na de crash brand heeft gewoed. Er zijn ook twee identiteitsbewijzen van slachtoffers gevonden. De Nederlanders zouden vandaag beginnen met het bergen van wrakstukken, maar dat is uitgesteld. Ze zouden hulp krijgen van lokale bergers met kranen en vrachtwagens, maar dat ging niet door vanwege oneenigheid over de werkwijze. VVD en PvdA koersen af op een harde botsing over het asielbeleid. VVD-fractieleider Zijlstra zei tegen de NOS dat de VVD wil vasthouden aan het beleid om geen opvang te bieden aan illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun terugkeer. Gisteren kwam de Raad van Europa met de aanbeveling om juist wel opvang te bieden aan deze mensen. De PvdA is het eens met de aanbeveling. Het Openbaar Ministerie wil dat Willem Holleder opnieuw de gevangenis ingaat. Volgens het OM heeft hij strafbare feiten gepleegd sinds een voorwaardelijke vrijlating... en moet hij daarom alsnog drie jaar cel uitzitten. Op 2 december zal het OM bij de rechtbank eisen dat de vervroegde vrijlating wordt herroepen. De Heineken-ontvoerder wordt onder meer verdacht van het bedreigen van Theo Huisman, oud-president van de Hells Angels. Huisartsen en zorgverzekeraars zijn het niet eens over de vergoeding voor het plaatsen van een spiraaltje. De huisartsen dreigen minder spiraaltjes te plaatsen omdat de vergoeding omlaag gaat. De zorgverzekeraars ontkennen dat. Volgens hen komt er alleen een andere vorm van financiering. De komende maand wordt er verder overlegd. Dan wordt ook duidelijk wat de financiële gevolgen voor patiënten zijn. Op de A28 bij Assen is een automobilist overleden nadat zijn wagen werd geraakt door een losgeschoten wiel. Het wiel kwam van een vrachtwagen die op de andere rijbaan reed. Er ontstond een lange file. Het weer vanavond hier en daar lichte neerslag. Vannacht droog, morgen eerst af en toe zon, smiddags en s avonds bewolking. En af en toe lichte regen. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met in totaal ongeveer 400 kilometer file. Er zijn veel ongelukken gebeurd ook. Zojuist ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt Watergraafsmeer. Er zijn daar twee rijstroken dicht en daardoor staat er tussen Geuzenveld en knooppunt Watergraafsmeer 13 kilometer file. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en knooppunt Gouwen 9 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar vrij. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat een file van 8 kilometer tussen knooppunt het Ridderkerk en Papendrecht. Daar is een auto gestrand, die blokkeert daar de linker rijstrook. Op de A20-hoek van Holland-Gouda is het erg druk vanwege de problemen op de A12. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen staat daardoor 11 kilometer file. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Kerkenhout 8 kilometer door een ongeluk.